Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De moeder van Navalny zegt dat ze het lichaam van haar zoon heeft gezien. De Russische politicus en tegenstander van Poetin overleed vorige week in het strafkamp waar hij vast zat. Zijn nabestaanden werden dagenlang van het kastje naar de muur gestuurd en kregen het lichaam niet te zien. Tot nu dus. Volgens de moeder van Navalny willen overheidsmedewerkers haar zoon in het geheim begraven. En zelf bepalen waar en wanneer dat gebeurt. Ze zouden gedreigd hebben om iets met het lichaam te doen als de moeder niet akkoord zou gaan met een geheime begrafenis. Vanavond geldt in bijna heel het land code oranje vanwege storm Louis. Mijn weercollega Marco Verhoef zegt dat er zeer zware windstoten worden verwacht. Vlakbij zee tot 120 km per uur of net iets meer. En in het binnenland kun je bij felle buien ook windstoten hebben die fors uitschieten. Misschien wel tot 115 km per uur, maar daar heb je wel die buien voor nodig. Buiten de buien om in het binnenland zo'n 85 km per uur. Overigens ook nog steeds een windsnelheid waar je je stuur goed bij vast moet houden. Code oranje geldt voor alle provincies behalve Limburg. Op de bouwplaats in Lochem in Gelderland, waar gisteren een stuk van een brug in aanbouw neerstortte, wordt nog minstens een week niet gewerkt. De arbeidsinspectie heeft die tijd nodig voor onderzoek naar het dodelijk ongeluk. Een enorme boog viel tijdens het takelen op een bouwsteiger. Twee mensen kwamen om, twee anderen raakten gewond. Van de gewonden weten we nu dat ze allebei uit België komen. Eén is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. En de ander mag binnenkort weer naar huis. Ze maken zich grote zorgen bij de zeehondenopvang in Pieterburen... want daar komen steeds meer zeehonden binnen die verstrikt zitten. Dit jaar zijn het er veel meer dan de afgelopen jaren, zegt het Zeehondencentrum. Ja, dus dit jaar hebben we alweer twaalf zeehonden in Nederland gezien... die op een of andere manier verstrikt zijn geraakt in visnetten. En je moet je voorstellen dat in diezelfde maanden... dus dan hebben we het over de eerste twee maanden van het jaar... Eh, van vorig jaar waren dat er maar drie Nieuwsgierige zeehonden steken bijvoorbeeld hun kop door een vissersnet... maar komen er vervolgens niet meer uit. Volgens het zeehondencentrum raken er meer zeehonden verstrikt... omdat de hoeveelheid afval en plastic in de zee is toegenomen. Het weer, het is bijna overal in het land code oranje vanavond. Harde windstoten en onweersbuien. Vooral langs de kust kan het flink tekeer gaan. Morgen gaat de wind in de loop van de middag weer liggen. Er kan wel een buitje vallen, maar het is een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude Rijndijk is de vertraging 20 minuten. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad 5 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Na, na, na, na na na na na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na.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 Ik ben de leukste. ZFM. that she hurt you makes me feel bad. To know that she cheats you makes me feel so sad. I wish that your lips could be kissing mine. Mm, give you a love sweeter than wine.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 De moeder van Navalny zegt dat de regering hem in het geheim wil begraven. In Nijmegen is vandaag het bombardement van 80 jaar geleden herdacht. Daarbij vielen ruim 750 doden. De Amerikaanse bommen die hadden eigenlijk spoorlijnen moeten raken om het de nazi's moeilijk te maken. De missionair premier Rutte krijgt steeds meer steun voor zijn kandidatuur als NAVO-chef. Ook Duitsland en Frankrijk zien Rutte als de beste opvolger van NAVO-chef Stoltenberg. Eerder zeiden Amerika en het Verenigd Koninkrijk al dat ze Rutte willen als nieuwe NAVO-leider.